you bring BBB wil een ledenvergadering van de partij eerder houden dan 27 maart... wanneer het nu gepland staat, meldt de Telegraaf. Het gaat allemaal om het partijleiderschap. Een van de prominenten die dat wil zegt dat ze Mona Keizer wil terughalen... als blijkt dat de leden haar als nieuwe leider wilden hebben en niet Henk Vermeer. Mona Keizer is uit de partij gestapt door hoe dat ging. Het kabinetsplan over de AOW-leeftijd moet terug naar de tekentafel... maar premier Jetten heeft nog geen idee hoe het er dan uit komt te zien. Meerdere oppositiepartijen in de Kamer willen dat het kabinet er opnieuw naar kijkt... om de AOW-leeftijd minder hard te laten stijgen. Volgens Jetten is dat een klusje voor zijn minister en staatssecretaris van Sociale Zaken. De gemeenteraad in Utrecht wil dat buitenslapers geen boete meer krijgen. Dat bezorgt ze meer problemen dan het oplost. Een motie daarover lijkt een meerderheid te krijgen. Burgemeester Dijksma zegt dat die boete alleen wordt opgelegd als mensen voor overlast zorgen... en dat het om die reden mogelijk moet blijven. En president Trump zou in de jaren 80 een jong tienermeisje seksueel hebben misbruikt. De democraten zeggen dat de regering Trump die bewijzen achterhoudt. Het ministerie van Justitie heeft wel miljoenen pagina's vrijgegeven... waarin Jeffrey Epstein wordt beschuldigd. Volgens een Amerikaanse nieuwszender heeft de FBI vier gesprekken gehad... met de vrouw die Trump beschuldigt van misbruik.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 can't be with you. Swim me out so I can tell the truth. of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. Under the surface, there's still a broken part of me I'm still hurting. Guess that I'm caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret.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 naturally